Italië en Spanje, die zwaar getroffen zijn door het coronavirus... willen geld uit het Europese steunfonds zonder voorwaarden vooraf. Nederland wil eerst harde afspraken dat Italië en andere landen hun begroting op orde brengen. De Britse premier Johnson heeft de tweede nacht op de intensive care doorgebracht. Volgens een van zijn ministers gaat het goed en is Johnson stabiel en goed gehumeurd. Zijn toestand wordt volgens de BBC nog altijd nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn plaatsvervanger, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, zei dat hij er vertrouwen in heeft dat Johnson zal herstellen. De oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken... blijkt in de praktijk voor lang niet iedereen mogelijk. Zo'n 40 van de werkende Nederlanders gaat iedere dag nog gewoon naar het werk. Dat blijkt uit een enquête van ING. Mensen die op pad gaan voor hun werk hebben volgens ING meestal geen keus... omdat ze voor hun werk op een specifieke plek moeten zijn... zoals bijvoorbeeld in de zorg, de supermarkt of de bouw. Het CBR hoopt dat voor het eind van het jaar... alle achterstanden bij de keuringen voor het rijbewijs zijn weggewerkt. CBR-directeur Pechtold zegt in de Telegraaf... dat de organisatie bezig is een inhaalslag te maken... met de gezondheidsverklaringen voor mensen die vanwege hun leeftijd... of ziekte moeten worden gekeurd. Sinds eind 2018 zijn er grote achterstanden bij het CBR.